Hé, hey, waar komen jullie toch vandaan? Ik van En hoe komen jullie daar dan in? En wat gingen jullie daar te eten? En wat hebben jullie daar gedaan? Oh, ja. begint, sorry. Fudge Alright, Smurf, we move, we move ahead. bestellen? Niet. Nee, ik zit bij de AA met Bonnie. Nee, ik ga wel. Hey Bonnie, hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Kunnen jullie door een waterkraan? drinken jullie dan ook bier misschien? Ja, maar dan toch minstens Oh, Olé, radio, hey, Hey, oh, zingen jullie mee? Hey, schiet eens even op, gaan ze even zingen. Hoezo?